Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Zweden is een neonazi opgepakt op verdenking van plannen om twee journalisten te vermoorden. Op de computer van de man vond de politie documenten met informatie over de twee journalisten... die werken voor het grote Zweedse mediabedrijf Midmedia. Ook lagen er een zelfgemaakt geweer, munitie en geluiddempers bij de man in huis. De verdachte weerspreekt de beschuldigingen. Vanochtend is de ruimtesonde van de NASA gelanceerd... die de zon dichter dan ooit zal naderen. Hij zal metingen verrichten in de hoop onder meer inzicht te krijgen... in het ontstaan van de zonnewind. Gisteren werd de lancering op het laatste moment afgeblazen... wegens technische problemen. De missie van de zonde duurt zeven jaar. In Manchester zijn vanochtend vroeg zeker tien gewonden gevallen bij een schietpartij. Er kwamen vannacht berichten binnen dat er was geschoten in de wijk Mosside. In de omgeving was het Caribbean Carnaval net afgelopen, waardoor veel mensen op de been waren. De aanleiding voor de schietpartij in Manchester is nog niet bekend. Volgens de Britse politie is niemand in levensgevaar. In Antwerpen heeft de brandweer moeite om een grote brand in de haven te blussen. Sinds gisterochtend staat een loods met nikkelsulfide in brand. De rook leidt tot irritatie en stankoverlast. In een straal van bijna twee kilometer zijn bedrijven en schepen ontruimd. Een drukke toegangsweg naar de haven van Antwerpen is dicht. Voor het eerst in 15 jaar heeft een zeldzame groep flamingo's in Groot-Brittannië eieren gelegd. Het komt door de warmte van de afgelopen tijd. Verzorgers waren optimistisch, maar al snel bleek dat de eieren niet waren bevrucht. En daarom hebben ze de eieren van een andere flamingo-soort bij de dieren gelegd en dat lijkt te werken.